Koolmees schrijft aan de Tweede Kamer dat hij niet precies weet om hoeveel onterechte uitkeringen het gaat. Een verslaggever van Nieuwsuur schat in dat het om enkele duizenden gevangenen gaat. Maatschappelijke organisaties reageren verdeeld op het gepresenteerde klimaatakkoord. Volgens werkgeversorganisatie VNO-NCW brengt de aangekondigde CO2-heffing... de internationale concurrentiepositie van het bedrijfsleven in gevaar. De FNV is optimistischer. De vakbond is blij dat mensen met weinig geld worden gecompenseerd... voor dure klimaatmaatregelen die ze moeten nemen. Boerenorganisatie LTO vraagt zich af of het kabinet wel genoeg geld heeft vrijgemaakt. De BOVAG is blij dat het taboe rond rekeningrijden is verdwenen. Koningin Maxima heeft op de G20-top in Japan gesproken met de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. Maxima is op de top als speciaal pleitbezorger van de VN voor inclusieve financiering. En het gesprek ging over de verbetering van de economische positie van vrouwen in Saoedi-Arabië. De kroonprins is in opspraak gekomen omdat hij zo goed als zeker betrokken is bij de moord op journalist Khashoggi. Saxofonist Jasper Blom krijgt de Buma Boy Edgar prijs. De belangrijkste prijs voor jazz en geïmproviseerde muziek. Blom treedt vaak op met zijn eigen ensemble. Hij organiseert ook jam-sessies. En hij speelde met grootheden als Randy Crawford, George Duke en Chad Baker. En Blom is docent aan het Conservatorium van Amsterdam. Bij de Boy Edgar prijs hoort een sculptuur van Jan Wolkers... en een bedrag van 12.500 euro. Het weer vanavond en vannacht op veel plaatsen helder en 10 tot 14 graden. Morgen veel zon en 29 tot plaatselijk 34 graden. Zondag wat verkoeling door westenwind. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de N200 Amsterdam halfweg tussen de A10 en halfweg 3 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de verkeersinformatie.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 I tell a waitress I want two pieces of toast. She brings me only one piece. I tell her I want two pieces. She say go to the toilet. I say you now understand. I wanna do piss my plate. She say you better no piss on the plate. You son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch. Son of a bitch. I don't need this. eat eat at a bigger restaurant. The waitress brings me a spoon and a knife, but no fork. I tell her I want a fork. She tell me everyone want a fork. I tell her you don't understand, I want a fork on the table. She say you better not fuck on the table, you son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch, a son of a bitch. I don't need this. in a hotel and there is no sheets on a bed. Call the manager and tell him I want a sheet. He tell me to go to the toilet. I say you don't understand. I want a sheet on my bed. He say you better not sheet on my bed, you son of a bitch. I go to the checkout and the man at the desk say peace on you.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 that tattoo on your shoulder, pull the sheets right off the corner of that mattress that you stole from your roommate back in say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything. Let's show them we are better. Let's show them we are better. Let's show them we are better. Let's show them we are better. Let's show them we are better. Let's stay in Paris. Get away from your parents, you look so proud.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 If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything, they'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything, let's show them we are better. Show them we are, show them we are, show them we are, show show them we are, show to say, but I have this dream right inside of me. I'm gonna let it show. It's time to let you know.